Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de VS zijn de republikeinse voorverkiezingen in vijf noordoostelijke staten gewonnen door Mitt Romney. In een toespraak eiste hij de kandidatuur min of meer op. Hij bedankte de kiezers voor de bijzondere verantwoordelijkheid die ze hem geven. Samen kunnen we winnen in november, zei Romney. Officieel is hij nog niet gekozen tot de republikeinse kandidaat, maar de nominatie kan hem niet meer ontgaan. Hij staat ver voor op zijn tegenstanders en zijn belangrijkste rivaal, Rick Santorum, gaf twee weken geleden op. Een lijnpoging of een doorstart van het kabinet Rutte is uitgesloten. Op Paleishuis ten Bosch heeft koningin Beatrix de demissionaire premier verzocht de ontbinding van de Tweede Kamer te bevorderen. En daarmee verkiezingen mogelijk te maken op 12 september. Dat heeft de RVD bekendgemaakt na een avond van overleg op Huis ten Bosch. De koningin ontving ook de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en vicepresident Donner van de Raad van State. Tweede Kamervoorzitter Verbeet bracht aan de koningin de wens van de Kamer over om op 12 september vervroegde verkiezingen te houden. Vrijdag neemt het kabinet een definitief besluit over die verkiezingsdatum. Hero Brinkman maakte gisteravond de naam bekend van zijn partij waarmee hij wil meedoen aan de verkiezingen. Zijn partij heet de Onafhankelijke Burgerpartij. VN-gezant Kofi Annan heeft tegen de VN-veiligheidsraad verklaard dat de situatie in Syrië onacceptabel blijft. Hij vertelde over de ervaringen van de waarnemers die toezien op het bestand dat deze maand inging. Annan sprak vooral verontwaardiging uit over de situatie in Hama. Alleen maandag al zouden daar tientallen mensen zijn gedood door het leger. De VN-veiligheidsraad hoopt dat het aantal waarnemers in Syrië de komende weken groeit van 30 naar ongeveer 100.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 There's no Oh. leg mich zur Ruhe in deinen Lauf. Nur ein bisschen, bis ich schlafen kann. Für mich bei dir geboren, setz mein Herz auf dich. Will jeden Moment genießen. Dauer ewiglich, bei dir ist gut ein Leben. willenlos ergeben, denn ich meine Trost.